Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De KLM en tientallen andere luchtvaartmaatschappijen verzetten zich tegen de hogere tarieven die ze aan Schiphol moeten betalen. Ze stappen naar toezichthouder ACM, schrijft het Financiële Dagblad. Schiphol verhoogt de tarieven om te mogen landen en opstijgen de komende drie jaar met in totaal 37 procent. Volgens de luchthaven is dat nodig om de verliezen uit de coronacrisis goed te maken. De luchtvaartmaatschappijen zeggen dat de tariefsverhoging veel groter is dan elders in Europa... en dat dat slecht is voor de concurrentiepositie van Nederland. De Vereniging Nederlandse Gemeenten roept de Tweede Kamer op om niet in te stemmen met een nieuwe hersteloperatie voor de toeslagenaffaire. Dat meldt Trouw. Het gaat om regelingen voor gedupeerden die nu nog niet geholpen worden. De gemeenten vinden dat het kabinet opnieuw beloften doet die het niet kan waarmaken. Het kabinet moet volgens de VNG eerst de lopende hersteloperatie vlot trekken... om te voorkomen dat de zwaarste slachtoffers nog langer moeten wachten. De gemeenten zeggen heel teleurgesteld te zijn dat het kabinet signalen vanuit de praktijk blijft negeren. Eerder waren de Raad van State en de Nationale Ombudsman ook al kritisch over de nieuwe regelingen. De KNVB vindt het heel erg vervelend dat de eerste divisiewedstrijd MVV tegen Roda gisteravond moest worden gestaakt. De bond zegt achter de beslissing van de burgemeester van Maastricht te staan. Zij besloot de wedstrijd af te breken vanwege ongeregeldheden. Er werd vuurwerk afgestoken en supporters belaagden elkaar. Ook liepen ze op het veld. De KNVB zal de gebeurtenissen mogelijk voorleggen aan de aanklager. Ook zal de bond nog bepalen of en wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld. Het weer. Op veel plaatsen is het nog droog, maar vanuit het zuiden neemt de kans op regen toe.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 Het hier haast 1500, een naaie heerskepaar. Ze boeren en toender, ze bleven altijd vrij. schort ze aan het bed. Ze jeuzelt honderd uit de taal die men haar bijbracht had. Maar hij droog droog gedrukt dat ze mij binnenkomen mat.